Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het bedrijf achter de populaire muziekvideo-app TikTok stapt naar de rechter... om een decreet van president Trump aan te vechten. Trump eist dat het Chinese bedrijf de Amerikaanse tak van TikTok verkoopt... anders dreigt hij de app op zwart te zetten. Alleen bij verkoop aan een Amerikaans bedrijf zou Trump bereid zijn daarvan af te zien... De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico. De Chinese overheid zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen. Maar volgens TikTok is dat niet het geval. De app is vooral populair onder jongeren. In Sint-Michiels-Gestel in Brabant is een dode man gevonden in een woonhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. De straat was afgezet en er is het hele avond onderzoek gedaan in het huis. De politie wil nog niks kwijt over wie de dode man is en wat de rol van de verdachte is. Ook is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Wel zegt de politie uit te gaan van een misdrijf. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt omdat hij verdacht wordt van corruptie. De demonstraties zijn al wekenlang aan de gang... en inmiddels leidt ook zijn aanpak van de coronacrisis tot kritiek en meer protest. In het centrum van Jeruzalem was geen toestemming voor het protest... maar toch waren voor de ambtswoning van Netanyahu duizenden mensen op de been. Ook stonden er betogers bij zijn huis in Tel Aviv. De Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF adviseren kinderen vanaf 12 jaar op bepaalde plekken mondkapjes te dragen, net als volwassenen. Ze zeggen dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen in hoeverre kinderen het coronavirus overdragen, maar dat er al wel aanwijzingen zijn dat oudere kinderen bij de verspreiding een grotere rol spelen dan jonge kinderen. Het weer in de kustgebieden en in het noorden kan vannacht nog wat bui vallen.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 I know why. Not your commodity, taking me for granted. Now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies. No more lies. Ooh yeah, and I know where you've been tonight. Ooh yeah, and I know she don't treat you right. Ooh yeah, baby you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should go find. Cut a rug. señor, por favor. Swish it. just one last thing. I will say how much. that one decision Baby, come with me or stay That's where we'll go, go, go Take it nice and slow That's where we stay, hey, hey, hey That's where we'll lay That's where we'll go, where we'll go audience into the scene he describes by creating an imaginary picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture.